uur. Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Weer een weerrecord. Oktober was de warmste oktober in Europa sinds het begin van de metingen. Onze weerman Peter Kuipers-Munneke heeft de cijfers. Het was zo'n 2 graden warmer dan de afgelopen 30 jaar... en zelfs 4 graden warmer dan een eeuw geleden. Echte temperatuurrecords die hadden we in Frankrijk, Zwitserland, Spanje en Italië... waar het nooit eerder in oktober zo warm was. De komende weken praten wereldleiders over de klimaatverandering... en wat ze er tegen kunnen doen. In Amerika zijn de stemlokalen open voor de midtermverkiezingen. Amerikanen kiezen hun Eerste en Tweede Kamerleden. Het is superspannend, want hoewel de Democraten daar nu de meerderheid hebben... kan dat gaan veranderen. Bij een republikeinse meerderheid wordt het voor president Biden bijna onmogelijk om nog plannen door te voeren. Goed nieuws voor het kabinet. De VVD is toch akkoord met de nieuwe asielwet. Tweede Kamerleden van die partij zagen niets in die wet. Die gemeente kan dwingen om asielzoekers op te vangen. Maar premier Rutte heeft ze toch overgehaald. Andere partijen in het kabinet, ChristenUnie en D66, wilden die wet juist wel heel graag. En het COC van Duitsland wil dat er een reiswaarschuwing komt voor Qatar. Volgens de belangenorganisatie worden queer mensen bedreigd als ze afreizen naar dat WK. De club is geschrokken van een interview met de WK-ambassadeur van Qatar. Dat te zien was op een Duitse zender. De man noemde homoseksualiteit daarin een geestesziekte, een foutje dus. En hij benadrukte dat homo's die naar het WK gaan zich aan de regels moeten houden. Everybody they will accept they come here. But they have to accept our rule. Ja, niet te doen natuurlijk, want homoseksualiteit is verboden in Qatar. En voor seks met iemand van hetzelfde geslacht kun je jaren de cel ingaan. Krijg je nog het weer? Vanavond vallen er wat buien, mogelijk ook met onweer. Morgen vooral in het noorden en het westen wat nattigheid. Verder zon en een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. File op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Afritzaandijk en Purmerend.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 I'm driving home. is een ode aan iedereen die er op een eerlijke manier het beste van maakt. Vooruitkijkt en de moed niet opgeeft, vertelt Dieter van der Westen. De melodieën zijn pakkend en ondersteunend aan de songthema's, soms energiek en enthousiast, soms droevig en meeslepend. In de Dieter van der Westen Band wordt de liefde voor Americana en folk gecombineerd met het ritme en de energie van wereldmuziek. Een extra dimensie dus. Het is een fraai afwisselend project geworden. Driving Home was de eerste song. Nu nog Berlin Through the Night en Bangkok Taxi Drive. Dit is het favoriete album van de maand. Het album Game Changer staat bol van de country songs en benadert country grootheden zoals Haggard en Jones. Het is heerlijk vertoeven met deze plaat van Lauderdale en dat op zeer traditionele wijze. That kind of life, that kind of day. taste a little bit of sunshine Kicks their legs and bounces up and down Grins, and laughs and everything is so fine We wanna keep them that way for a while They all grow up and everything is different The way that history comes into play I hope their hopes will come through while they're growing. And they'll have that kind of life, that kind of day. Go through all you must do. And know that while you're getting where you're going. Go through, don't just laying there right for the picking Sounding lonely, waiting to be played You get to make the music that you're hearing To hear it all won't carry you away Someday when finally things are back to normal But what is normal these days you can say I hope your hopes will come through while you're waiting. And you'll have that kind of life, that kind of day. Go through all you must do. And know that while you're getting where you're going Hester had ik nog nooit gehoord en Wikipedia ook niet. En toch wil ik je Something I Can't Believe niet onthouden. something survive. There's another chance. deze week. Dit is natuurlijk het beroemde Stand By Me en beroemd gemaakt door Ben E. King. Ik laat het aan jou over om te beoordelen of deze country versie een succes is. Voor Mickey Gilly was dat het wel. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid at the sky You look upon Should ever crumble and fall And the mountains Should fall To the sea Do I won't Be afraid, no I won't the tears just as long Just as long as you stand by me Darling, stand by me Won't you stand by me If you're in need Won't you stand, stand by me Thank you. Sean Kemp vertolken de song that made Hank Williams sing. Brother, I think you ought to just sing this. Brother, I think you should sing it. <laughs> Hank Williams in a hotel lobby with his guitar in his hand. The Tuscaloosa, Alabama, just to play try his heart with gladness Crossroads met de act van de maand. Ties Hinogosja heeft negen jaar in Hamburg gewoond en was in die tijd veelvuldig op de Europese podiums te vinden. Na haar scheiding keerde ze terug naar Texas. Dat ze daar vandaan komt is duidelijk te horen in Malaya La Cochina. caramba no corresponden porque los hombres, porque los hombres cuando se sienten queridos caramba no corresponden. Órale. con el mosquito que le dan el picotazo, luego el brinquito. Yo los maldigo, yo los maldigo, desde que traigo en el alma caramba, desde no digo, yo los maldigo, yo los maldigo, desde que traigo en el alma caramba, desde no digo. No corresponden, porque los hombres, porque los hombres, cuando se sienten queridos, caramba, no corresponden. Country Round Here Tonight doet denken aan de klassieke country hits uit de jaren 90 en creëert een gevoel van nostalgie als Randy Houser klaagt over een plek in een kleine stad waar iedereen naartoe gaat om te ontspannen en zijn salaris uit te geven. Everybody knows down at old Joe's is icing them long necks them stools off, racking them pool balls, about to turn the close sign round. Little later on when the sun gets gone, gonna be a crowd neath the neon lights. It won't be long till the good time's on. About to get country round here tonight. For all them boys in the fields making out stacking that hay up high. All them girls in the sand working on their tans down by the riverside. Getting through the day, hell, they just can't wait to congregate around a cold beer sign. And tie one on to a jukebox song. About to get country around here tonight. pickup line, of four-wheel drive's filling up the parking lot. This little bar they call a hole in the wall is everybody's favorite spot. There's a sawdust floor waiting on the door. The swing wide open, let us all inside. paycheck cash is gonna go fast. About to get country round here rock song. About to get country around here tonight. talks and Friday nights before all the boys in the fields making dollar bills, stacking that hay up high. All them girls in the sand working on their tans down by the riverside. getting through the day, hell, just can't wait to congregate round a cold beer sign. song. About to get country around here tonight. It won't be long till the good time's on. About to get country around here tonight. Made in Holland. Zoals altijd zijn de songs en teksten een afspiegeling van het leven van Brabander Mercy John. Een nighttime walk hoort er ook bij. puddles on the sidewalk Like mirrors for the soul But I love it Standing on the edge of the darkness Stepping into the shadows give it all, give it all. De single All These Years is een voorproefje van het nieuwe album Home van Hilde Vos. Eind november komt het album uit. Texas Mood is de nieuwe EP van Jack Mace. En daarop is ook Cold Cold World te vinden. I've tried for a long time, but I think I can't win. I'd do it all better if I could do it again. I've been. Needed a cold, cold world. Outside it was hot, but inside I'm cold. The eyes of the young met the eyes of the what they were thinking, I'll never be told. Ain't it a cold, cold world? And an old lady asked me about new daylight time. I said it don't she said, I don't mind. Then the bus driver said, You still owe me a dime. He did a cold, cold twirl. Can't get no job, and I can't get no started out east and I ended up west. And I'm so glad to be Tassinen B. And I find myself het blokje country uit eigen land. Savannah Chestnut schrijft haar songs, waaronder Same Old Song and Dance, voor en over de mensen die nog steeds van echte country houden. Ze brengt een traditioneel geluid met een eenvoudige, maar poëtische songwriterstijl. song over het nieuw leven inblazen van een vriendschap is fris en toekomstgericht. Dit is ook weer een fraai werkje van Jim Lauderdale, afkomstig van Game Changer, het album van de maand.